Stubenitski met het NOS-journaal. Kickbokser Badr Hari is schuldig bevonden aan de zware mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens het dancefeest Sensation. De rechter is in Amsterdam bezig met het voorlezen van het vonnis. Ook in een aantal andere zaken van mishandeling in discotheken is hij schuldig bevonden. Het OM heeft vier jaar cel tegen de vechtsporter geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Een medeverdachte is vrijgesproken van de zware mishandeling van zakenman Koen Everink. Een oplossing van het conflict in Oekraïne is nog ver weg, dat zegt de premier van Polen, Tusk. Volgens hem moeten de betogers op het onafhankelijkheidsplein nauwer worden betrokken bij het akkoord. De president van Oekraïne, Janukovic, zei vanochtend dat er nog vandaag een akkoord wordt getekend. Er zouden vervroegde verkiezingen komen in Oekraïne, maar wanneer is nog niet duidelijk. Ook kondigt Janukovic een regering aan van nationale eenheid en een herziening van de grondwet. Daardoor wordt de macht van de president ingeperkt. De oppositie in Oekraïne lijkt verdeeld. Een vrouw van 18 jaar die in Sudan werd verkracht moet een boete betalen en een maand de gevangenis in. Volgens de sharia-rechter heeft ze zich schuldig gemaakt aan onzedelijk gedrag. De vrouw was zwanger toen ze het slachtoffer werd van groepsverkrachting. Het werd ook gefilmd. De daders, de mannen, zijn veroordeeld tot zweepslagen. En op de A325 is vannacht een fietser aangehouden. De dronken man van 45 fietste zonder licht over de vluchtstrook tussen Arnhem en Nijmegen. Toen agenten de man van 45 aanhielden, bleek dat hij ook werd gezocht voor een diefstal. Het weer, de buien trekken vanmiddag weg naar Duitsland... waarna vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon zal doorbreken. Het is 8 tot ongeveer 10 graden. Ook morgenochtend nog enkele buien, smiddags meer zon. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 3 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen knooppunt Ouderijn en Utrecht Lage Weide 2 kilometer. De rechte reis ook dicht, is dicht op de parallelbaan, daar staat een kapotte auto.